Buitenlandredacteur Liedeke Morsinkov vertelt over wat voor advies het ging. Allereerst moet Poetin Trump feliciteren met het staakt het vuren in Gaza. Dat is kort daarvoor eh, bereikt. En ook zou Poetin kunnen zeggen dat Rusland het staakt het vuren steunt... En dat Poetin Trump ziet als een man van de vrede. Als Poetin dat doet, zou Witkoff gezegd hebben... nou, dan heb je een goed begin van het gesprek. Trump presenteerde vorige week na het gesprek een 28-puntenplan. En daarin stonden veel punten die voor Oekraïne slecht zouden uitpakken... en voor Rusland juist heel goed. We merken steeds meer van cyberaanvallen in ons dagelijks leven. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Zo werd een tijd geleden de computersystemen van het Openbaar Ministerie gehackt... en werden persoonlijke gegevens gestolen van vrouwen bij een laboratorium in Rijswijk. Volgens de NCTV is het belangrijk dat de overheid en bedrijven hun online beveiliging op orde hebben. Turkije wil miljoenen nieuwe bomen planten. Afgelopen zomer waren er grote bosbranden doordat het heel heet en droog was. Om nieuw bos te worden nu zaadjes geplant. En dat op een bijzondere manier. Paragliders vliegen over het gebied om ook moeilijk begaanbare plekken te bereiken. En het duurt nog een paar dagen, dan is het weer Black Friday. Dat betekent topdrukte bij postbedrijven. In het sorteercentrum van PostNL in Nieuwegein zetten ze zich schrap. Want de komende dagen worden daar niet 40.000, maar minimaal 60.000 pakketten gesorteerd. Het is een soort topsport. Eh, goede voorbereiding heb je nodig. We moeten mensen trainen. We hebben meer mensen in huis. We hebben meer pakketbezorgers. We hebben meer sorteerders. We werken langere dagen. Van s ochtends eh, kwart over zeven tot half elf zullen we aanbieden. Ja, dat maakt dat we die piek gaan met z'n allen gaan, eh, gaan wegkrijgen. PostNL begon tien maanden geleden al met de voorbereidingen. Black Friday en Sinterklaas vallen dit jaar weer dicht bij elkaar. Dat maakt het extra druk. Het weer, veel bewolking. Boven de rivieren kan het ook nog steeds mistig zijn. Op andere plekken af en toe zon, bij 4 tot 7 graden.